City Dijkers met het NOS Journaal. De Spaanse politie stuurt extra agenten naar de regio Valencia... om plunderingen te voorkomen na de catastrofale overstromingen. Meer dan 200 mensen kwamen daarbij deze week om het leven en de schade is groot. In het rampgebied zijn tot nu toe 27 mensen opgepakt voor overvallen en plunderingen. De afgelopen dagen zijn er ruim 4000 agenten en burgerwachten ingezet. Ze hebben ook reddingsacties uitgevoerd en lichamen geborgen. Inheemse volkeren krijgen een permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Ze kunnen zo advies geven en meepraten over beleid voor natuurbescherming. Het is besloten op de VN-top in Colombia. Daar spraken vertegenwoordigers van 200 landen twee weken over bescherming van de biodiversiteit. De VN-vertegenwoordiging is een erkenning voor inheemse volkeren wereldwijd... en voor hun rol bij natuurbehoud en biodiversiteit... De slotverklaring van de top in Cali met de belangrijkste conclusies volgt vermoedelijk in de komende uren. Het aandeel vrouwen dat omkomt in oorlogen is verdubbeld. Volgens de VN was vorig jaar vier op de 10 burgerslachtoffers een vrouw. Dat is twee keer zoveel als een jaar eerder. Het heeft vooral te maken met de slachtoffers die in Gaza vallen. Bij Israëlische aanvallen zijn veel vrouwen en kinderen omgekomen. Ook dit weekend rijden er geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. ProRail werkt sinds twee weken daar aan het spoor tussen de steden. Dit weekend moeten reizigers voor het laatst omreizen. Er rijdt ook een metro tussen Rotterdam en Den Haag. Maar die is volgens de NS erg druk. Zeker vanavond zal dat het geval zijn als Feyenoord tegen AZ speelt in de Kuip. Het weer, de dag start bewolkt, maar later breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Bij weinig wind wordt dan 12 graden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag, maar wordt het wel een veel zonnigere dag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog 5 minuten in de file voor knooppunt Badhoevedorp. En dat komt door een pechgeval.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 We had to pass the pyramid blaster. The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to. Right in the path for what they call the moo moo. KLS, boy, we come rough. Bring the break. What time is love? What time is love? time is love. thinking that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, let's go. But I gotta keep it real now. Cause on the one to ten, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I know if I take that chance, she swears it's gonna leave. But what I know is the way she dance makes Shawty alright.